Case Groot met het NOS-journaal. Air France KLM heeft het afgelopen half jaar verlies van 159 miljoen euro geleden. Belangrijkste oorzaak voor dat slechte resultaat zijn de pilotenstakingen bij Air France, waardoor veel vluchten uitvielen. KLM vervoerde juist meer passagiers en vracht en zag de omzet stijgen met bijna 5 procent. In de buurt van Machu Picchu in Peru zijn twee treinen met toeristen op elkaar gebotst. Vijf mensen zijn zwaar gewond, 23 inzittenden hebben lichtere verwondingen. Volgens de politie komen de meeste gewonden uit het buitenland. Machu Picchu, de oude Inca-stad, is de belangrijkste trekpleister voor toeristen in Peru. In Indonesië is ophef ontstaan na de veroordeling van een meisje van 15 dat abortus liet plegen na een verkrachting. Ze was zwanger geworden nadat ze daar door haar broer was verkracht. De broer werd veroordeeld tot twee jaar cel en het meisje kreeg een half jaar gevangenisstraf omdat ze haar baby niet beschermde. Mensenrechtenorganisaties en vrouwengroepen vinden de straf voor het meisje schandalig omdat ze slachtoffer is. ProRail gaat het wegdek van een aantal spoorwegovergangen knalgeel schilderen. Weggebruikers zijn zich dan meer bewust van het gevaar, denkt de spoorbeheerder. Uit een test bij een overgang in Baren bleek dat mensen door de gele kleur beter nadenken bij het oversteken. Uiteindelijk wil ProRail zoveel mogelijk overwegen helemaal weghalen. Voor het zesde jaar op rij is er een grote schoonmaakactie op alle Nederlandse stranden. Vrijwilligers van de stichting Noordzee beginnen vanmiddag met opruimen op de stranden van Katzand en Schiermonnikoog. Over twee weken ontmoeten ze elkaar in Zandvoort. Vorig jaar werd er meer dan 15.000 kilo afval van het strand gehaald, vooral plastic. Meer dan de helft van het afval komt van de scheepvaart. Het weer, veel zon, later stapelwolken en in het zuidoosten is vanmiddag een enkele regen- of onweersbui.